<laughs> Eh, nou, we hebben vandaag... Eh, eh, ja, wie werkte aan dit programma mee, Don? Ja, nou ja, we hadden dan inderdaad Roy Haldeman en uh, George van Dam voor de techniek. Ja. Achter de bar stond Yvonne Roosendaal.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 Het gaat iets beter met de Nederlandse huizenmarkt. In het laatste kwartaal van vorig jaar zijn 4,8% meer woningen verkocht dan in het kwartaal daarvoor. In totaal werden bijna 34.000 huizen verkocht, vooral appartementen. Blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM. De prijs van een gemiddelde woning steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,4% ten opzichte van het derde kwartaal, maar ligt nog fors onder het niveau van 2008. En ook het aantal verkochte huizen blijft achter bij 2008 en daarom waarschuwt de NVM voor al te veel optimisme. Van de 38 Nederlanders van wie bekend is dat ze op Haiti zijn, zijn er 20 getraceerd. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Van 18 Nederlanders is nog niks vernomen, maar het ministerie sluit niet uit dat familieleden of vrienden al wel contact hebben gehad. De Venezolaanse president Chavez heeft de rantsoenering van stroom in de hoofdstad Caracas opgeschort. De president wilde het energietekort in Venezuela aanpakken door regelmatig op verschillende plekken de stroom uit te schakelen, soms wel vier uur per dag. Door grote droogte is het waterpeil van het stuwmeer bij de Guiri-dam flink gedaald. En die waterkrachtcentrale voorziet het grootste deel van Venezuela van stroom. Dinsdagnacht werden per ongeluk ook de verkeerslichten uitgeschakeld. De president heeft de minister van Energie ontslagen omdat hij volgens hem verantwoordelijk is voor de rommelige manier waarop het plan is uitgevoerd. China lijkt niet van plan om te zwichten voor de dreigementen van internetbedrijf Google. Het bedrijf weigert nog langer censuur toe te passen op de resultaten van zijn zoekmachine en dreigt zich uit China terug te trekken. Peking zei dat buitenlandse bedrijven welkom zijn in China, maar dat ze zich moeten houden aan de wet.